Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een mesaanval bij een kerk in Nice zijn drie doden gevallen. En ook zijn er meerdere gewonden, hoeveel precies is niet duidelijk. Vanochtend stak een man om zich heen met een mes in het centrum van de Franse stad. Je hoort correspondent Frank Renaud. De dader zelf eh, is aangehouden, is gewond geraakt, schijnbaar neergeschoten door agenten. Nog wel in leven dus en is naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere Franse media zeggen dat een van de slachtoffers is onthoofd. De burgemeester van Nice noemt de aanval op Twitter een terroristische aanslag. Verdrietig nieuws uit Arnhem. Daar is een man van 73 overleden nadat hij gisteravond op straat werd mishandeld. Hij raakte zwaar gewond en werd onwel toen vijf jongeren hem in elkaar sloegen. De politie is hard op zoek naar tips en getuigen, want er is nog niemand voor de mishandeling opgepakt. Er is nog een partij die terug wil naar de basisbeurs voor studenten. Het CDA sluit zich aan bij de PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie. Het CDA was nooit fan van het leenstelsel, maar probeerde het de afgelopen jaren ook niet echt af te schaffen. En nu staat dat wel in het verkiezingsprogramma. Goed nieuws voor studenten als Sam. Die leent voor zijn collegegeld en kamerhuur. Alles eh, erbij. Dus dat is eh, met internet en een eh, tv-abonnement en zo is dat 350 euro. En ik heb zelf 14 vierkante meter. Het is, het is redelijk, maar als je het allemaal moet lenen, dan is dat nog heel veel geld. Het CDA wil dat studenten op kamers een uitwonende beurs van 300 euro krijgen. Jongeren die liever bij paps en mams blijven, zouden minstens 150 moeten krijgen. Het weer vanmiddag trekt het weer dicht en trekt de regen over het land.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 Mijn naam is nog steeds Walter Sands en ik ben tot 12 uur bij je. Met veel muziek, ik heb eh, straks wel nog wat items voor je. Willem van der Sloot bijvoorbeeld over eh, de gaten in de hekken langs de zeeweg. En de herten en dat, uh, eh, de ongelukken en dat soort dingen allemaal. En natuurlijk rond half 12. Jaap Koper met de update voor Alternative FM. En tot die tijd muziek die je niet vanavond hoort, maar bijvoorbeeld wel nu hier bij mij. Deze van Guru. yeah. My brother Guru. you once again setting it off, letting it off my chest, plus betting it all. Record sales, awards, accolades, I'm getting it all. Mad chips right above my grip, I'm letting them fall. Who said the G.O.D. wasn't coming to do his thing? Who said the industry wasn't gonna bow to this king? I paid dues, stayed true, so I made it through. If you handle your B.I. fly guy, you can make it too. Your potential is infinite. Be wise, visualize, witness it. Why waste your time focusing your mind on little shit? Angie understands me, and Scratch got my back, so keep away from the fire. Burning desire, yo, we got that. Keep your feet out my shoes. stranger to struggle, gotta maintain my hustle. Used to let the anger bubble. These streets can bring mad danger and trouble. And I can do bad all by myself. Do me a favor, don't be concerned about my wealth. If you're one of my peeps, you're gonna know that. But if I ain't feeling you, player, <laughs> my face is gonna show that. So keep your eyes off my pockets. Don't be surprised if I cock it. Can't out slick a can of oil. You never spoil my profits. See how I'm flipping this here? Things are different this year. Ain't got no time to listen to niggas that be tripping this year. Cause and effect. I always get applause and respect when I rhyme. Universal laws, truth and righteousness connect. You see the knowledge that I'm kicking for you. And there is nothing that another can fighting angels as a warrior. I'm true. telling you that there's war out here, and I've been telling you that there's more out here. So stop limiting your thoughts, stop reconstructing your plots. It's more than luck, it's an art. No more ducking from knocks. Haters stay at a distance, haters keep away from my fam. Haters stay in my business, haters still playing this jam. Mad wisdoms reflect the light of this man. Some jealous rappers tried to pick a fight with this man. But despite all the nonsense and false pretense, I bombed this. Peace to those I get along with, my real niggas I'm strong with. And never get me twisted with no whack shit. And all that foolishness you was kicking, <laughs> I know you wanna take it back, kid. Keep your feet out my shoes. Feel like think done, pay my dues. Keep my Guru. Check it. DJ. DJ. DJ. Scratching Angie. Scratching Angie. Uh, uh, uh, uh. yeah, yeah. Boo, Okay. Okay, I see what I see what this is. Okay. I know what y'all want. Okay, okay, ah. Uh. Oh, wait. say, Annie, don't wear no panties. Saw in the bathroom stall, was there when she took them off. Oh, oh come on, oh, oh. if you can not afford it, I think you need to videotape, record it. Come on, honey. don't wear no panties. Annie, don't wear no Hey, and sing it with me, uh, Don't wear no panties. Wait, hey, it's a good thing Santa Claus didn't bring a lot of socks and drawers. Come on, uh oh, come on. on the front pew, giving Deacon Johnson name a good view. Oh, Annie, don't wear no panties. Annie, don't wear no panties. Hey, say, Annie, don't wear no panties. She might not have no but I bet she won't forget the hot sauce. Ah oh, don't Nou, dan weten we dat ook weer. Veel aandacht voor de jaren 90 eh, op radio en tv zag ik. En eh, ja, dan hoort natuurlijk Guru erbij van de Jazz met Samen met Angie Stone. En daarna hoorde je uh, Erika Badu. Lekker. Goed, we gaan even terug naar 2020. Naar een band die heet Guy. En dat schrijf je met G-U-Y. Hartstikke leuk. Horen voor het eerst bij Alternative. En eh, hier is die Real Fashion bij ZFM. and so leuk of niet? Guy, G-U-Y. En het komt gewoon hier uit Noord-Holland. Goed, we gaan het even hebben over de herten. En dan met name langs de zeeweg. Eh, Willem van der Sloot die, die maakt zich natuurlijk heel erg druk eh, rondom die herten. Hij wordt ook wel de hertenfluisteraar van Zandvoort genoemd. En eh, ja, er zitten toch al wat gaten in, in dat hek bij de zeeweg. Dat is ook bekend. En hij is heel bang dat er toch wel weer snel ongelukken gebeuren. Ehm, en NH sprak deze week met hem. En als de buffer het toelaat, dan zijn ik het uit. En als het misgaat, dan komt er gewoon weer Kalimin ook. Maar ik denk dat dat lukt. Je ziet het hier. Het is een van de vele problemen. Het hek is stuk. Mensen kunnen erin en eruit. Maar ook de herten kunnen hieruit. Willem van der Sloot maakt zich grote zorgen om het hekwerk langs de Kennemerduinen... bij de Zeeweg en de boulevard. Het is verouderd en volgens Willem nodig aan vervanging toe. Overal zijn gaten en hier je ziet het hier met lintjes vastgemaakt. Ja, maar dat is niet goed. De herten kunnen gemakkelijk het duingebied uit en de weg oplopen... waar het verkeer met 80 km per uur voorbij raast. Super gevaarlijk, want strakjes begint het afschotweer. En de herten kunnen hier zo makkelijk uitlopen, uitkruipen. En dan zijn ze op het, op het wegdek eh, waar het druk verkeer is. En heb je aanrijdingen, ongelukken en dierenleed. In het verleden zijn al vaker ongelukken gebeurd. PWN, de beheerder van het gebied, erkent dat het hekwerk niet meer overal voldoet. Ze hebben enige tijd geleden toegezegd alles aan te pakken. 15 december moet het klaar zijn, maar dat is volgens Willem veel te laat. Omdat op 1 november al het afschotseizoen begint. Nou, dat de herten de duinen uitgaan. Omdat ze, ze willen niet doodgeschoten worden, heel simpel. Mensen vluchten ook als er, eh, als er oorlog is. En dat doet met hert ook zo, met dieren ook zo. BWN spreekt dit tegen en geeft aan dat er geen relatie is tussen herten op de weg en het afschotseizoen. Maar Willem houdt zijn hart vast voor de komende periode. Zeker weten. Zo gauw het afschot begint, ik, ik voorspel dat de aanrijdingen gaan komen, ongelukken ja, en strakjes met dodelijk afloop. En dat willen we niet. talk, they taught you how to swim. Uh, like chocolate, they will melt you in. Uh, red lipstick, smiling every day. Stop talking, start working. Good Girl van Lorian en Anna. Anna met drie N'en. En dat hoor je vanavond waarschijnlijk ook alweer bij Alternative FM. Zometeen nog twee platen en dan ga ik met jou praten over dat programma. Het zag het al op Facebook staan. Dat is, uh, wil, je het, eerder weten, moet je nu naar Facebook gaan. En dan kun je zien wat er vanavond allemaal in Alternative FM is. Ehm, ja, daarvoor hoor je dus eh, Willem van der Sloot... die zich zorgen maakt over het hek langs de zeeweg. Ehm, ja, kijk inderdaad uit. Ze zijn bezig met het hek, maar dat is nog niet klaar. Dus eh, denk aan je snelheid op de zeeweg en, en, eh, kijk uit. Goed, neem ik je mee naar 1995. Die kleine zaal in Amsterdam, hoewel klein, klein. Eigenlijk wel, want de grootste band trad daar op. De Rolling Stones. En dat is toen die opname gemaakt. En de Stones, omdat het 25 jaar geleden is... komen ook naar Groningen tenminste. Er is een tentoonstelling. In het Groningen Museum vanaf 14 november over de Rolling Stones. En eh, ja, even die opname uit Paradiso van 25 jaar geleden. good komt gewoon uit Haarlem, deze muziek. Goedemorgen, Jaap. Ja, ook goedemorgen. Ja, wat een zucht. Ja, zeg dat wel. Eh, ik, heb, eh, ik heb gisteren, voordat ik nog eventjes eh, wat loodgieters en wat mensen van de ontstoppingsdienst gisteravond <laughs> op, op bezoek kreeg, denk ik van, ik moest nog heel even een, een nou, een beetje een grote boodschap. Dus ik was <laughs> al even naar de studio gereden om, het daar te doen. Sommige dingen willen we niet weten, Jaap. <laughs> ja, nee. Nou, er was toch niemand. Dus, en en jij bent de eerste die weer binnenkomt. Dus dan is het, dus 60 euro ook al weg, hoor. Ja, dus, hoor. Eh, nee, niks van gemerkt, Jaap. Ziet, ja. er, ziet er prima uit. Eh, maar fijn dat je toilet eh, niet meer verstopt is. Ja, ik vind er een beetje moe van. Maar goed, de boevenwakkers draaien, zoals Tino Stuy dat zegt, stapelen, dat is er niet meer bij. Nee, dat doen we niet meer. Ja, vanavond Alternative FM tussen 8 en 10. Ik zag op Facebook weer een heel programma. Het is je weer gelukt om het op tijd online te krijgen. Ja, dat doe ik eh, speciaal, want anders eh, dan begin jij alweer in eh, paniek te raken van... hé, hey, er staat nog niks, weet je. Dus, <laughs> Nou ja, ja, dat bedenk ik wel iets hoor. Ik denk, gaat, nou, gaat die verline <laughs> draaien? en Operation Hurricane komt ook meestal wel langs. Ja, nou, die, die zit er ook in. En, Kijk! Of ze het nou toevallig uh, wijs, speciaal voor ons hebben gedaan. Want normaal gesproken brengen ze nieuwe singles meestal op vrijdag uit. Maar dat doen ze dus, eh, dat hebben ze dus nu niet gedaan. Ze hebben gewoon eh, gezegd, nou, eh, we hebben hem nu online okay. gezet op, de muziekplatformen. En ik heb hem net eraf geplukt. Ik heb hem nog niet geluisterd, maar ik ga er weer vanuit dat dat weer ouderwets een, een beetje stevig materiaal ja, is. Wat ja, Operation Control heeft die, heet die nieuwe okay. single. Ben benieuwd. Vanavond horen. Ja. En verder, wat ga je nog meer doen? Eh, nieuwe single, nou ja, nieuwe single. Ehm, Last Wave, eh, die, die band is ook eh, bij ons geweest. misschien ken je ze nog van Pole Position. Mhm. Toen is Marnix Ducrook is, toen geweest. hij is van die band. en ze hebben nu een, een video online gezet. Die speelt zich af in Haarlem. Want het is ook eigenlijk een Haarlemse band, de, de Last Wave. En eh, dat, eh, dat nummer, dat, eh, dat ga je vanavond ook bij ons horen in de uitzending. En dat nummer, dat heet, en dan moet ik even kijken, Quick Ride. Dus daar zie je een paar van die wheelies draaiende, ehm, ja, jochies. Okay. Of, nou ja, in ieder geval stoere, stoere jochies. Die dat met een wheelie doen. En dat is in, in die videoclip te zien. Okay. Nieuwe van Dayweaver, hij zit er ook in. En nieuw materiaal van Ro Halfheid. Uh, die, is ook eh, geweest bij ons in juli van het afgelopen jaar. Toen mocht het nog allemaal. Ja. tegenwoordig moeten we de boel weer op slot zetten. Ja. Hoewel het zou kunnen hoor nog. Maar dan moet er echt één iemand met een akoestische gitaar komen. En alleen Markers en ik moeten er zijn. Dan zou het nog kunnen. Dus dan, het is nog niet helemaal onmogelijk. Eh, maar die eh, heeft nieuw materiaal. En met hem heb ik ook nog een telefonisch gesprek. Gebeurt eh, even na half negen. Ik denk zo rond kwart voor negen dat ik met hem ga praten. Dan is er een, een, een underground band... En die eh, predicaat hebben ze gekregen van, eh, van Oor. En vorige week hebben we die single ook gedraaid. Loophole heet die single. En The Covenant, ik dacht dat dat, dat The Covenant was, maar het is The Covenant heet, Covenant, heet de band. Eh, die heeft die single uitgebracht. En een van de mensen van die band, Frank van der Reep, die, die gaan we ook even bellen vanavond. Over die single en over het verhaal erachter. Nou, dan zit er een zo'n soort van rubriek die één keer in de zoveel tijd voorbij komt. Want wat gebeurt er? Dan eh, zien wij nog wel eens wat eh, singles over het hoofd. Eh, zoals bijvoorbeeld die van Lizzie's Lion, is dus een band uit Zwolle. Okay. Koekoe, een band uit Den Haag. stevig bandje is dat. Die hebben er dus ook een op een naam staan. En er is een samenwerking geweest, dat wist ik dus ook niet, van Eden en de En de dochter van wieleranalist Maarten Ducro, Daisy Ducro. Die, die zit daarin. Oh, eh, dat, is, een dochter, eh, die is ook eh, ooit nog eens een keer bij ons geweest. En die hebben ook een, een single uitgebracht. Eigenlijk ook een, een clip zit daarbij. En nou ja, daar, gaan we, die gaan we ook draaien. Dan is ook heel bijzonder, want die heb ik afgelopen zaterdag bij Zwaardvis gehoord... bij collega Willem de Waard. Ja. Eh, bij Radio Capella. Eh, die kondigde dat min of meer aan van... er is een soortement van band Nirvana. Eh, een soort reïncarnatie van Nirvana. Maar als je die band ook hoort... dan denk je, vroest. het lijkt inderdaad wel Nirvana. En de band heet Head First, komen uit Leiden. En ze doen het goed met Amnesia. Dat, dat is de single die erbij hoort. Nou ja, verder zijn er nog een beetje wel... de usual suspects, zoals Low Eric Sound System, Madlife... Eh, Lasset, eh, vorige week hadden we Kelsey Koeksoen, die zit er ook weer in. Eh, Leuna, Lisette Aviva, nou en ga zo maar door. En ik zag 321 astronaut. Heb ik vorige week gehoord. Ontzettend leuke band. Ja, dus een, <clears throat> die is voortgekomen weer uit 3 voor 12 Noord-Holland. Okay. daar moet je dan af en toe wel op loeren. Zeker als je dan op een gegeven moment een keer een, ah, ja, een uitzending overslaat. Ja, dan moet je op een gegeven moment kijken van... hé, wat hebben ze nou allemaal gedaan? Die Kelsey Cookson is er een van. En die, die band, astronaut, want eigenlijk heten ze astronaut. Nee, 321 astronaut. Ja, dat is om eh, het onderscheid te maken op de sociale media. Want dan <laughs> kom je uit op eh, pagina's van André eh, Kuipers en uh, noem <laughs> op. je? Dus, dus ik denk dat ze dat om die redenen gedaan hebben. maar de band heet Astronaut. die, die, die, dat is Nederlandstalig en dat, dat zijn eigenlijk ja, muziek of is materiaal wat, wat, wat, wat eigenlijk bij 3 voor 12 Noord-Holland een beetje vandaan komt. Ja. Leuk man. Ah. Ja, wat weer een leuk programma. Ga je weer eerder beginnen, net als vorige week? Weet ik niet. Eh, <laughs> ik heb dat zeg jij elke week, eh, hè? want mijn oorspronkelijke lijst was 30 stuks. Nou, toen dacht ik van, eh, dan heb ik inderdaad een extra uur nodig. Dat, dat weet je natuurlijk nooit. Nee. Maar volgens mij staan er nu zo'n 26 op. En dat moet volgens mij in twee uur wel te doen zijn. Dus dat, daar ga ik wel vanuit. Als je maar goed uitkomt aan het eind, hè? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. ja. Niet, eh, niet zoals gisteren dat we nog ergens een minuut eh, vandaan moeten halen... en eh, een soort K3-plaatje nee, moeten gaan draaien. Maar dat heeft niemand gemerkt, Jaap. nee, nee, dat denk ik. <laughs> Goed, ik ga, de, ik ga de Tom Waits draaien. Dan weet jij wel wie ik bedoel. Dan hebben we het over Ruud Houweling. En welke is dat dan? Dead Again, de, mijn favoriet. Again, weer, ja, die vind ik mooi. Ja, oké. Okay. Dan maar horen. Oké, hier is die. Jaap, succes vanavond. Joep. Hoi. het Mietje Wiedeman. Je lokt de baas niet uit de tent, dus zeg me wie zijn echte als je afgelopen week naar Ariane Lubach hebt gekeken... dan weet je waarom ik die plaat draai. En daarvoor hoor je... Ja, ik noem hem al de Zandvoortse Tom Waits. Maar het is natuurlijk uh, Ruud Houweling The Dead Again. En daarvoor horen we Jaap Koper. En mocht je vanavond niet kunnen luisteren... maandag tussen 8 en 10 wordt het gewoon herhaald. Dus, eh, nou, laatste kwartiertje hier bij ZFM. Janet Jackson? Ja, lekker. Doen we. Hier is ze. Sitting here with my tears, all alone with my fears. I'm wondering if I have to do without you. But there's no reason why I fell asleep late last night. Crying like a newborn child, holding myself close, pretending my arms are yours. was the third Monday you came along to be the one for Jackson, I Get Lonely. Ja, dat is zo'n plaat uit de Corona Top 100 hier bij ZFM. En eh, ja, weet je, eh, ik, blijf even in de familie. Ik, eh, ik ga Michael Jackson draaien. En dan, gisteren hebben we het origineel gedraaid uit de jaren 70. En dit is die samenwerking met Timberlake. Yes. Hier Love never felt so good again. let me see you move, Come on, come on, come on. Come on. Uh. Let me see you move. origineel. Of tenminste, nee, dat was weer die versie van Michael Jackson en Timberlake. En gisteren hoorde je dus het origineel. Ja, het is weer zover. Ik ga hem draaien. Deze draad waren we altijd eh, tijdens de corona, tijdens de lockdown. We zijn er toen in april mee begonnen met die dagelijkse uitzending... die we nu nog steeds voortzetten. En eh, ja, het is een spannende week. En ik heb de hele week, eh, of de hele uitzending niet over, over corona gehad. Maar pas goed op jezelf. Ik, ik ben er volgende week weer. En sluit hem af met uh, eh, Ramse Shaffi. We zullen doorgaan. Hier is hij. Maak er een mooie dag van. We zullen doorgaan met de stootkracht van de milde kracht. Om door te gaan in de sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn we zullen doorgaan met de wankelende zekerheid. Om door te gaan in een mateloze tijd. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan.